Mariette Krol met het NOS Journaal. Op het station van Venlo heeft de marechaussee voor de vierde keer een mensensmokkelaar aangehouden. Volgens 1 Limburg smokkelde een Nederlander van 35 gisteravond twee mannen en twee kinderen uit Syrië het land binnen. De vier kwamen per trein uit Duitsland. De marechaussee controleert sinds een maand intensiever op mensensmokkel. De celstraf van de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius wordt omgezet in huisarrest en daarom mag hij dinsdag voorwaardelijk naar huis, melden Zuid-Afrikaanse media. Een jaar geleden werd de gehandicapte atleet veroordeeld tot vijf jaar cel voor de moord op zijn vriendin. Hij schoot in zijn huis dwars door de deur van het toilet, omdat hij dacht dat er een inbreker zat. De antifraudeorganisatie van de Europese Unie heeft een van zijn eigen toezichthouders beschuldigd van fraude. De Belg declareerde vorig jaar twee keer zoveel als zijn collega's. Onduidelijk is waarom. De Raad van Toezicht telt vijf leden die hun werk vrijwillig doen... maar ze mogen wel per vergadering 1000 euro vergoeding rekenen. De Belg declareerde ruim 55.000 euro. Mede door die hoge declaraties is het jaarbudget overschreden. De Belg zegt zelf dat hij teleurgesteld is over het wantrouwen. Een Turkse nationalist die de Armeense genocide betitelde als internationale leugen is vrijgesproken door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De man was in Zwitserland door verschillende rechters veroordeeld... omdat het in dat land verboden is volkenmoord of andere misdaden tegen de menselijkheid te ontkennen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Zwitserland... de vrijheid van meningsuiting van de Turk niet heeft gerespecteerd. Het weer bewolkt en vanuit het oosten gaat het op steeds meer plaatsen regenen.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 De A10, de ring van Amsterdam, tussen de afrit IJmuiden en de Ruij 5 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A13 Den Haag-Rotterdam staat tussen Delft en Knopend Kleinpolderplein 8 kilometer. En op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 5 op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en industrieterrein Avelingen 10 kilometer door een kapotte vrachtwagen.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 Of op www.zfmlive.nl op het internet. Met om kwart over vier het gedicht van vandaag en om half vijf de column van Mandy Schorel. Om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderenwereld van ZFM. Met veel lekkere muziek en nieuwtjes uit Zandvoort en directe omgeving. Zoals altijd starten we met de Beatles. Martha, My Dear is een lied geschreven door Paul McCartney en gecrediteerd aan Lennon en McCartney, die voor het eerst verschenen op het dubbelalbum The Beatles, ook bekend als The White Album, verschenen op 22 november 1968, gevolgd door Ferrell Williams met Happy. En in het tweede uur alleen mooie Nederlandstalige muziek. Mijn naam is Hans Wassenaar, veel luisterplezier. paddenstoelen-excursie op kasteel Keukenhof. Paddenstoelen nemen in de natuur een bijzondere plaats in. Eeuwenlang waren zij een bron van volksverhalen. De meest tot de verbeelding sprekende paddenstoel is de vliegenzwam. Rood met witte stippen. In talloze sprookjes en kinderboeken vinden we de vliegenzwam terug. Het gespikkelde hoed wordt vaak in verband gebracht met toverij, kabouters en heksen. De vliegenzwam is een opvallende paddenstoel die algemeen voorkomt in de lage landen. Ze groeien onder allerlei loof- en naaldbomen, maar vooral bij berk, den, eik en beuk. Zonder deze bomen kan een vliegerswam niet overleven. Het eten ervan kan leiden tot vergiftigingsverschijnselen, maar de ernst hiervan valt meestal mee. De bekendste verschijningsvorm van een vliegerswam is een donkerrode hoed met witte stippen die wel 20 centimeter groot kunnen worden. De kleur van de hoed is variabel en kan variëren van rood tot oranje met gele tinten. De witte stippen liggen los op de hoed en kunnen bij regel gemakkelijk van de hoed spoelen. Op het landgoed van kasteel Keukenhof groeien vele soorten paddenstoelen. Kom en wandel op 17 of 18 oktober mee. Wij zullen er dan nog veel meer over vertellen. Verzamel bij het entreegebouw. De wandeling start om 10.30 uur. U kunt zich opgeven bij leomiek.devromen.kasteelkeukenhof.nl De wandeling is gratis op vertoon van de Vriendenpas. Zonder Vriendenpas betaalt u 5 euro per wandeling. gedicht van vandaag heet De Dank. Is dit nu de dank voor alles wat ik heb gegeven... voor het opbouwen van het land en dat jullie in vreemde leven? Is dit nu de dank voor alle ontberingen die ik had... om het voor jullie beter te maken? Is dit waar ik voor bad? Is dit nu de dank voor alle energie die ik gaf... voor het harde werken van mij? Het lijkt meer een straf... Is dit nu de dank wat blijft er over morgen, nu er geen geld meer over is, om voor mij te zorgen? What number is this, Jim? 7A. <laughs> Okay, no, I mean, don't get excited. could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. my Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without a dollar one to spend. But how much, baby, do weer ZFM. such a bad thing. raadscommissievergadering over de begroting van 2016. Op 15 oktober, dus vanavond, gaan de raadsleden praten over de voornemens voor 2016 en de besteding van het geld. U kunt inspreken. Verschillende onderdelen van de begroting worden vanavond behandeld en vanavond komt aan bod Raadscommissie Samenleving, Sociaal Domein. Deze commissie start met een uiteenzetting hoe de gemeentelijke taken op een sociaal domein verder worden ingevuld. De vergadering beginnen om 8 uur in het raadhuis van Zandvoort. Hey there, Georgie girl, swinging down the street so fancy free. Nobody you meet could ever see the loneliness there. Inside you, hey there, Georgie girl, why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try? Or is it the clothes you wear? You're always window shopping, but never stopping to buy. So shed those dowdy feathers and fly a little bit. Hey there, Georgie girl. There's another Georgie deep inside. Bring out all the Luister naar het leukste radiostation van Nederland. tu sais, crois-moi, je ne t'attendais plus. Comme c'est drôle, tu vois, de se rencontrer là, je dois t'avouer qu'il m'arrivait parfois, tout seul le soir, de repenser à toi. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Tiens, tu vois, regarde, tu vas être étonné, mais j'ai gardé en souvenir de toi une photo que tu m'avais donnée. Oui, Jérôme, c'est moi non, je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui t'a aimé, qui te parlait sans jamais t'écouter. Tiens, c'est vrai, le jour de ton anniversaire, je m'en souviens comme si c'était hier. J'allais chez toi, t'apporter du lilas. Écoute ce disque, il n'est pas démodé. C'était, je crois, ta chanson préférée. Tu sais, je l'ai bien souvent écoutée. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui te parlait sans jamais t'écouter. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé. De, de van de week van... Tegenstrijdigheden Hoe vaak horen we geen tegenstrijdigheden? Een contradictie, uitleggen in conflict met elkaar. Wat kunnen we er soms mee? Heeft ieder antwoord zijn eigen waarheid? Of bestaan beide antwoorden in zo'n situatie uit beetjes waarheid? Wat was er eerder, de kip of het ei? Hoeveel tegenstrijdige antwoorden zijn hier al op gevonden? Te veel fruit eten is gezond, blijkt ook achterhaald. Fruit is niet helemaal onschuldig. Of wat te denken over veel water drinken voor een goede gezondheid. Dit kan in sommige situaties nadelige gevolgen hebben voor je gezondheid. Het blijkt zelfs gevaarlijk te kunnen zijn. Het is soms lastig te bepalen wat je moet geloven. Neem het hele filesverhaal zo'n vijf jaar geleden. Na een ondanks aangeschafte sfeervolle plavière... leidde het discussiepunt over de gloeilamp weer even op. Is hier intussen geen verkoopverbod op? vroeg ik. Is dat geen zwaar milieubelastend product? met een te hoog energieverbruik. Er werd mij verteld dat dit de grootste lariekoek is die er bestaat. Terwijl ik werd doorverwezen naar artikelen in Elsevier en een Brits BNX S29 onderzoek. Eddie Terbergen ze vertelde... Het gloeilampverbod dient enkel de lichtcommercie. De consument en het milieu zijn het slachtoffer. Gloeilampen geven juist warmte af... waardoor er minder gestookt hoeft te worden in huis. Spaar- en ledlampen zijn de grootste CO2-vervuilers van onze groene woonkamers. Bij de 40% groene stroomverbruikers komt er geen CO2 uit het stopcontact, terwijl de kachel het er wel mee stookt. Als die zwinters in de woonkamer besparen met hun gloeilampen, dan stoken ze 44% extra CO2 uit, in plaats van 80% te besparen. Deze informatie wordt de consument bewust onthouden. Nou, aan de gloeilamp dan maar voor een keer en wachten op wederom veranderde onderzoekresultaten in de komende vijf jaar.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 Meer informatie, Café en Hardy. En de prijs per koppel is 25 euro. En het e-mailadres is info En het is s'avonds om 12 uur afgelopen. tu te remontes reis, dan blijft je wereld grijs. Hou dan de crisis aan, je baan is naar de maan. Je moet je nieuwe huis verkopen. Je hebt je auto van de hand gedaan. Je rijdt je buurman en jij moet lopen. Maar net nog voordat je Maar zonder loten win je nooit een prijs. Dan blijf je wereldgrijs. Moe van het gezeur, gevangen in de sleur. Je bent de je geweten dan wordt het ook eens tijd dat je jezelf bezint. Op in je bovenkamer voor een frisse wind. Leef je leven, want je tijd draait door. Je hebt maar even en die klok tikt door. Blijf maar lachen, anders weet je niets. Zorg dat je vandaag geniet. Het leven lijkt wel eens een loterij. Zo spel van nieten en van Maar zonder loten win je nooit een prijs. Dan blijf je grijs. Zandvoort. komt de naam Mokum voor Amsterdam vandaan. Die bijnaam komt van de Joden. Tot de Tweede Wereldoorlog hadden Joodse handelaren de gewoonte om steden een bijnaam te geven als ze met elkaar in gesprek waren. Als een soort koosnaam. Maar ook omdat buitenstaanders dan niet wisten waar ze het over hadden. De bijnaam begon altijd met het woord makom. Of de Jiddische variant mokum, wat stad betekent. Daarna kwam een klank van een letter uit het Hebreeuwse alfabet. De Joden noemden Berlijn Mokum Bais. Rotterdam was Mokum Res en Amsterdam werd Mokum Alaf. Na de oorlog stopten de Joden met het gebruik van de bijnamen... maar omdat Amsterdam een invloedrijke Joodse gemeenschap had... hadden niet-Joodse Amsterdammers Mokum al geadapteerd als bijnaam voor hun stad... In 1929 gebruikte dagblad Het Vaderland het al. Het liedje Geef mij maar Amsterdam van Johnny Jordaan uit 1955... heeft de populariteit van de bijnaam ook geen kwaad gedaan. Hij zong Geef mij maar Amsterdam, mijn Mokums paradijs. Want in Mokum ben ik rijk en gelukkig tegelijk. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice.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 Iedereen is van harte welkom. Een kinderspeertocht en een quiz. Een rondleiding door de stijlkamer, water- en vuurwinkel en de inloopkast. En daarna dan ook nog een soort quiz. Met enkele vragen over wat zich in de rondleiding hebben gehoord en over de Flower Power Expo. De rondleidingen worden gehouden op woensdag 21 oktober, donderdag 22 oktober, woensdag 28 oktober en donderdag 29 oktober en alle is van 2 tot half 4. Aan de rondleiding zijn geen extra kosten verbonden voor de kinderen en de ouders. Voor de ouders bieden wij een kopje koffie aan en ze kunnen zelf de Flower Power Expo bekijken. Graag van tevoren opgeven via museum.zandvoort.nl of aan de balie van het museum doorgeven dat je komt. Op de vrijdagen 23 en 30 oktober wordt een workshop Flower Power schilderen georganiseerd van 2 tot 4. De kosten zijn 5 euro per kind en de inschrijving van tevoren verplicht. Graag aanmelden via museum.zandvoort.nl en erbij vermelden de naam, leeftijd en de contactgegevens van de ouders. De ouders mogen niet aanwezig zijn bij de workshop, dus kunnen kijken in het museum en even anders iets anders gaan doen. Wij hopen jullie te mogen verwelkomen in het Zandvoort Museum tijdens de Rabo Museum Kids Week. Meer informatie? Zandvoort Museum, Zwaluweestraat nummer 1. En het e-mailadres is, zoals ik al vermeld heb, museum@zandvoort.nl en de website is www.zandvoortsmuseum.nl schuinstreepje programma-onderdelen schuinstreepje Rabo Museum Kidsweek. I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out of the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day, he went away, and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. 'Cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, they got the booze and have a ball. If that's all there is. Oktober, de maand van de bronstijd onder de herten in de waterleidingduinen. Reden genoeg dus om wild in Zandvoort te worden. VVV Zandvoort organiseert net als de afgelopen jaren weer burnwandelingen... waarbij geïnteresseerden samen met de gids op zoek gaan naar herten in het gebied... om het paringsritueel te aanschouwen. Omdat het gebied de grootste populatie damherten van Nederland huisvest... is de kans dat de herten gevonden worden vrijwel 100 meer informatie over de burnwandelingen en andere activiteiten in de maand oktober vindt u op www.vvvzandvoort.nl info zandvoort wild in Zandvoort Het programma wordt voortdurend aangevuld, dus houd de website in de gaten.